Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij gisteravond in Hamburg... in een gebedshuis van Jehovah's getuigen. De politie heeft nog steeds niet gezegd hoeveel doden er zijn gevallen. Duitse media houden het op zeven, onder wie mogelijk de dader. Over zijn motief is nog niets bekend. De burgemeester van Hamburg heeft zijn ontzetting over de schietpartij uitgesproken. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6 procent. Het is het zevende jaar op rij dat het verzuim stijgt. Een oorzaak noemt het CBS niet. De sector waarin de meeste werknemers ziek zijn is nog steeds de zorg. Daar is het verzuim 8 procent. De Amsterdamse politie heeft schoten gelost bij de arrestatie van een verdachte van een steekpartij. Die had bij een hotel naast het Centraal Station iemand neergestoken. De schoten leidden tot paniek op straat. Uiteindelijk werd de verdachte geraakt met een stroomstootwapen waarna die kon worden aangehouden. Het slachtoffer van de steekpartij ligt in het ziekenhuis. De Amerikaanse acteur Robert Blake is overleden. Hij werd vooral bekend door de detective-serie Beretta uit de jaren 70... waarin hij de hoofdrol speelde. Ook speelde Blake in enkele films, zoals Lost Highway uit 1997. Zijn carrière eindigde toen hij in 2001 werd beschuldigd van de moord op zijn vrouw. In een strafzaak werd hij vrijgesproken, maar later werd hij in een civiele zaak wel verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw. Voor grote rollen werd Blake daarna niet meer gevraagd. De laatste jaren had hij hartklachten. Robert Blake was 89 jaar. Het weer. Het wordt opnieuw een grijze dag met regen of natte sneeuw. Op de meeste plaatsen wordt het 1 tot 7 graden. Alleen in het uiterste zuiden wordt het 11 graden. Smiddags gaat het harder waaien en koelt het ook in het zuiden af.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 in a a stolen car at traffic light. They go from red to green So I just drive Zandvoort, op 106.9 FM. try to To stay and give it tonight. Baby, turn around, let me give you an ovation. place I got nowhere to go Can we find love again?